uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het wordt vandaag opnieuw druk op de Franse wegen... door vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. De ANWB waarschuwt voor een tweede zwarte zaterdag... en verwacht rond 7 uur al lange files. Ook morgen wordt het druk. Dan komen veel mensen terug. De meeste problemen worden verwacht op de A7 bij Valence... ten zuiden van Lyon... Ook op de A10 van Parijs naar het zuiden richting Orléans en de Spaanse grens is er veel kans op oponthoud. Vooral bij de tolstations. En er is ook veel verkeer op de bekende wegen in Duitsland. En mensen moeten lang wachten in Oostenrijk bij de Karawankentunnel richting Slovenië. En in Zwitserland voor de Gotthardtunnel vanuit het zuiden. Actievoerende politieagenten gaan mogelijk niet meer naar alle spoedmeldingen. Als mensen na een ongeluk of inbraak 112 bellen is het maar de vraag of de politie nog wel komt, zegt een actieleider in het AD. Hij benadrukt dat mensen in levensgevaar wel altijd worden geholpen. Dit weekend zijn vijf voetbalwedstrijden in de eredivisie afgelast vanwege de politieacties voor een nieuwe CAO. Maandag overleggen de vier politiebonden over hoe het verder moet met de acties. James Holmes, de man die drie jaar geleden in een bioscoop in de voorstad van Denver twaalf mensen doodschoot, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij was door de jury al schuldig bevonden aan alle aanklachten. Hij had ook de doodstraf kunnen krijgen. De nu 27-jarige Holmes kocht een kaartje voor een nachtelijke première van de Batman-film The Dark Knight Rises. Kort na het begin van de voorstelling ging hij naar zijn auto, haalde daar vier vuurwapens op, bracht in de zaal een traangasgranaat tot ontploffing en opende het vuur op de bioscoopbezoekers. 70 mensen raakten gewond. Het weer. In het oosten en zuidoosten flinke onweersbuien met kans op hagel. Het koelt af naar 17 tot 15 graden. Overdag gaat overal de zon schijnen bij 21 tot 26 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate.